Nou, de verklaring is dat het eh, de laatste weken eh, meeviel hoe snel de toename van het aantal bezette IC-bedden was. En dat heeft dan een invloed op deze grafiek. De piek van die grafiek ligt op half april, terwijl het RIVM eerder dacht dat we pas begin mei op het besmettingenhoogtepunt zouden zitten. Het is wel belangrijk dat de coronaregels, zoals de avondklok, nog even van kracht blijven, anders gaat het toch nog weer de verkeerde kant op. Jonge mensen met psychische problemen, zoals een eetstoornis of een depressie, kunnen bijna niet geholpen worden. De wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie lopen nu soms op tot een jaar. Die wachtlijsten waren al lang, maar zijn door corona alleen maar langer geworden. De Amerikaanse agent die voor de rechter staat voor de dood van George Floyd... hield zich niet aan de regels, heeft zijn korpschef gezegd in de rechtbank. To continue to apply that level of force is not part of our training... and it is certainly not part of our ethics or our values. Agent Derek Chauvin drukte vorig jaar ruim negen minuten lang zijn knie op Floyds nek. Die overleefde dat niet. De rechtszaak tegen Chauvin gaat in ieder geval de hele maand duren. Een televisieverslaggever in Rusland zal haar werkdag niet snel vergeten. Terwijl ze de kijkers aan het vertellen was dat er mooi weer aankomt daar... werd ze overvallen door een hond. Het beest griste de microfoon zo uit haar handen. 8 Стоять! Иди Kijkers zagen de verslaggever hals over kop achter de hond met microfoon aanrennen. Vervolgens werd er geschakeld naar de studio. Het kwam uiteindelijk goed. De verslaggever deed verderop in het programma alsnog haar weerpraatje... terwijl de hond rustig naast haar lag en zich liet aaien. Het weer, winterse buien, soms met onweer en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon en het wordt er graad of vijf. Het kan glad zijn, waarschuwt het KNMI. Dus pas op als je de weg op gaat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat file bij Purmerend 5 kilometer met daar maximaal 10 minuten op onthoud.